Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Voor de zoveelste keer is er slecht nieuws over de huizenmarkt. En helemaal als je alleen een huis wil kopen. Alleenstaande starters kunnen nog geen 3,5% van de koophuizen betalen, blijkt uit onderzoek. Weet Jury uit Utrecht alles van. Nou ja, als je het ziet gemiddeld 4 eh, ton geloof ik nu eh, voor een koopwoning. Ja, dat, dat kan ik niet zomaar neerleggen. tot hoever kan jij gaan bijvoorbeeld? Eh, inmiddels kan ik tot uh, 350.000 euro gaan. Als je met z'n twee bent, kan je met een iets vrolijker gezicht Funda uitpluizen. Twee verdieners kunnen volgens de onderzoekers ruim 40% van de huizen betalen. Wil je met de trein van Leiden naar Den Haag, Rotterdam of andersom... plan je reis dan even goed, want door een defect spoor rijden er veel minder treinen. Het gaat zeker tot 4 uur vanmiddag duren voordat de boel is gerepareerd. Via Giro 555 is inmiddels bijna 89 miljoen euro opgehaald. Werd gisteravond bekendgemaakt tijdens de tv-uitzending van de Landelijke Actiedag. Het geld geld gaat naar negen verschillende hulporganisaties... die slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië gaan helpen. Het is te hopen dat John Heitinga een beetje heeft kunnen slapen. Vanavond neemt Ajax het in de Europa League op tegen Union Berlin... en dat wordt Heitinga's eerste Europese wedstrijd als trainer. Sportcommentator Philip Koken denkt dat het wel goed komt. Die wordt ook niet zo nerveus van een tussenronde Europa League... want daar hebben we het over tegen Union Berlin. En ook al staat Ajax derde in de in de eredivisie. Ja, ik verwacht toch wel dat Ajax dat op zijn ervaring, op zijn routine... dat met, met eh, John gaat moet kunnen klaren. Ook PSV moet vanavond aan de bak. De Eindhovenaren zijn naar Spanje gereisd en spelen daar tegen Sevilla. Het weer, een bewolkte regenachtige dag vandaag. Vanuit de kust trekken er buien over naar het oosten en het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Een uitschieter is de N242 middenmeer richting Alkmaar. Voor industrieterrein Boekelermeer heb je 25 minuten oponthoud. Op de N247 van Horen naar Amsterdam is het ook druk tussen Volendam en Broek in Waterland. Want daar heb je een kwartier extra reistijd. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen knooppunt Ouderijn en Maarsen. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies, ook door de nasleep van een ongeluk. En op de A7 van Horen naar Zaanstad is de vertraging een kwartier tussen Horen en Purmerend Noord.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 No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my dad ain't no wrong. But it wrong. I'm the one Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds minder jongeren worden lid van een sportclub. Verenigingen zien het aantal leden de afgelopen jaren afnemen. Volgens sportkoepel NOC-NSF haken tieners af... omdat ze de vaste trainingstijden en andere verplichtingen maar lastig vinden. De samenwerkende hulporganisaties vinden het resultaat van de actiedag gisteren... voor de aardbevingsslachtoffers overweldigend. Op Giro 555 staat u bijna 89 miljoen euro. En RTL ziet af van een politiek debat in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. De politieke redactie van RTL bevestigt een bericht in de Volkskrant... dat dat komt door gedoe achter de schermen. En het weer, bewolkt en wat regen of motregen.